Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De lancering van een sonde naar de zon is afgeblazen. 55 seconden voor de start bleek dat er technische problemen waren... waarop de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA de lancering afbrak. De sonde is gemaakt voor onderzoek naar het oppervlak van de zon. Morgen is er een nieuwe lanceerpoging. Bij een helikoptercrash in Japan zijn alle negen inzittenden om het leven gekomen. Het toestel stortte neer op het eiland Honshu in centraal Japan. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. De helikopter was opgestegen om een klimroute in de bergen te inspecteren. Een uur na het opstijgen verdween het toestel van de radar. Nederlandse steden doen weinig aan luchtvervuiling door het verkeer. Dat concludeert de Stichting Natuur en Milieu na een analyse van de coalitieakkoorden van 32 gemeenten. Maar een paar steden maken serieus werk van het stimuleren van fietsen... of het weren van milieuvervuilende auto's. Utrecht scoort het best en Venlo het slechtst. Het is weer erg druk op de Europese wegen. In Frankrijk is het voor de tweede keer Zwarte Zaterdag. Niet alleen de wegen richting het zuiden staan vol verkeer. Er zijn ook veel vakantiegangers die weer naar huis gaan. Ook in andere landen, zoals Oostenrijk en Zwitserland, is het druk op de weg. De sluis in het Twentekanaal bij Delden blijft dit weekend een paar keer dicht voor schepen. Rijkswaterstaat heeft te weinig personeel om de drukke sluis de hele tijd te bedienen. Medewerkers zijn op vakantie of worden vanwege de droogte vaker ingezet om het water te peilen. En de brandweer in Noord-Holland is gisteravond tientallen keren uitgerukt na meldingen van wateroverlast. Het ging vooral om ondergelopen kelders en kruipruimtes. In Haarlem stond het Centraal Station een tijdje blank. Het weer, in het zuiden zon, in het noorden trekken nog enkele buien over. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen droog, warmer, het kan 27 graden worden.